Romney zei in een interview dat hij ervoor open staat om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem over te brengen. De missie is nu, net als andere ambassades, gevestigd in Tel Aviv omdat een vestiging in Jeruzalem als een acceptatie van de grenzen van 1967 zou kunnen worden gezien. Palestijnen reageren geschokt op de uitspraken van Romney. Parlementslid Saab Erekat vindt dat Romney over de rug van zijn landgenoten campagne voert. Het referendum in Roemenië over de toekomst van president Basescu is ongeldig. Zo'n 45 procent van de Roemenen is naar de stembus gekomen. En dat had minstens de helft moeten zijn voor een geldige uitslag. De volksraadpleging was uitgeschreven door premier Ponta. Die vindt dat zijn aartsvijand Basescu te veel macht naar zich heeft toegetrokken. Begin deze maand werd Basescu al geschorst. Bijna 90 van de Roemenen die een stem hebben uitgebracht... heeft voor het vertrek van de impopulaire Basescu gestemd. De president had zelf opgeroepen tot een boycott van het referendum. In het noorden van Mali zijn afgelopen weekend een man en een vrouw gestenigd... die een buitenechtelijke relatie hadden. De radicaal-islamitische groepering Ansardine zegt dat het stel... volgens de islamitische sharia-wetgeving ter dood is gebracht. De man en de vrouw werden tot hun nek ingegraven... en daarna gestenigd tot ze dood waren. Het noorden van Mali werd in april veroverd door Tuareg-rebellen... en de radicale moslims van Ansardine. Die groep is verwant aan Al-Qaeda en heeft in steden als Timbuktu de sharia ingevoerd. Het weer, buien trekken over, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 11 graden. S ochtends trekken de buien naar het oosten weg. Smiddags is er ruimte voor zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. The President, You're Gonna Like It. Daar gaan we vanuit. Dat hopen we heel erg. Daar hebben we op ingezet midden in de zomertijd. Dit is Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Welkom in Karo's Nacht van het Goede Leven. Ook in de zomer tellen de nachten mee en door. De golf van zeven warme weken is vorige week geopend door Martijn Grimmius en Jan-Willem Bult. In Karo's Nacht van de Filmmuziek en ook vannacht is er film. Robert Kamer kijkt naar de bioscoopaanraders van dit moment... en hij heeft er ook een paar afraders bij zitten. In deze nacht wandelen we ook langs alle edities van de Floriade... van de eerste opvoering in 1960 in Rotterdam... tot de huidige tentoonstelling in Venlo. En we mogen ons verheugen in live muziek. Tegen de ochtend komt de Backbeat Collective met 6, 7, 8, misschien wel 12 man de studio volledig vullen met hun retro jazz, ska, soul, R&B. En in dit eerste uur staat er ook een groep opgesteld... die live en rechtstreeks van zich gaat laten horen. Xander Stok, Arjen Nijman, Roel van der Sluis en Evert Zeevalking... zijn de New Shining. Ze zijn beslist van de stevige rock... en tegenwoordig ook van de akoestische benadering. Een dubbelalbum heet Stripped en Full Circle. En zo klinken ze The New Shining. Take a god tonight, my love song. Take a bite, don't be shy. Don't deny yourself the right. Just get back, enjoy the free ride. There's a look in you know. New Shining live in eh, de Nacht van het Goede Leven studio. My Favorite Poison was dat en ze zijn eh, later in dit uur nog eh, volop terug met meer live muziek. In deze nacht vliegen we door en over alle Floriades die ons land kent en heeft gekend. De grote tuinbouwtentoonstelling die iedere tien jaar wordt gehouden... is op dit moment open en te bezoek in Venlo... voor het eerst in de geschiedenis buiten de Randstad. De 2012-versie komt als laatste aan de beurt. We gaan eerst helemaal terug naar de allervroegste editie. Van 25 maart tot 25 september in 1960 is de eerste Floriade in het park nabij de Maastunnel in Rotterdam. Drie bekende passagiersschepen, de Rotterdam, de Statendam en de Nieuw-Amsterdam, voeren deze dagen door de straten van hun thuishaven. De Rotterdammers zagen de schepen onder andere langs het stadhuis op de Koolsingel glijden. De bijzonder fraaie modellen werden vervoerd naar het terrein van de Floriade, waar ze in de komende maanden een bezienswaardigheid zullen zijn. Eén van de vele die deze grote internationale tuinbouwtentoonstelling langs de Maas en rond de Euromast zullen verlevendigen. In tegenwoordigheid van meer dan duizend genodigden, onder wie de minister van Landbouw en Visserijmeester Marijnen en de oud-minister-president professor Beel, opende prinses Beatrix de Floriade door het in beweging stellen van een grote zandloper die bij de ingang van het terrein zal worden geplaatst als symbool van de wenteling der tijden en van de historie. Haar koninklijke hoogheid wandelde vervolgens door de schitterend aangelegde parken en tuinen naar de Euromast. De 115 meter hoge betonnen paal die het terrein domineert. Staande op de top heeft men een prachtig uitzicht over stad, haven en wijde omgeving van Rotterdam en over de Floriade. Ondanks het minder fraaie weer genoot de prinses zichtbaar van het unieke panorama. Ook op andere wijze kan men de Floriade in vogelvlucht bewonderen. Namelijk uit een der gondels van de kabelbaan die het tentoonstellingsterrein door de lucht verbindt met de Ahoyhal. Ook deze is een onderdeel van de expositie. Hierin zullen in de komende maanden telkens andere gewassen te pronk staan voor de 3 tot 5 miljoen bezoekers die de organisatoren op deze indrukwekkende tuinbouwtentoonstelling verwachten. sorrindo, me pedindo pra te amar. De repente, em um segundo, você invade o meu mundo, eu me entreguei. Já não aguento essa saudade de te abraçar, de te beijar e te querer. E agora que você me tem, eu já não sei o que fazer. Estou completamente apaixonado por você. Essa paixão que me domina, essa paixão que me alucina Por meu bem querer Eu vou tentando te agarrar e você chega pra cá E o desejo só aumenta olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo e você chega sorrindo me pedindo De repente em um segundo você invade o meu mundo Eu me entreguei Já não aguento essa saudade de te abraçar De te beijar e te querer E agora que você me tem eu já não sei o que fazer Estou completamente apaixonado por você Essa paixão que me domina Essa paixão que me alucina Sai do chão E o desejo só aumenta olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo me pedindo pra te amar Eu vou tentando te agarrar E você chega pra cá E o desejo só aumenta olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo me pedindo pra te amar Quero ver! Eu vou tentando te agarrar seu olhar. Eu tava quase desistindo e você chega sorrindo, me pedindo pra te amar. Eu vou tentando te agarrar e você chega pra cá e o desejo só aumenta olhando em seu olhar. Eu tava quase desistindo e você chega sorrindo, me pedindo sagrada. En dankjewel, Gustavo Lima. Evu tentaro te agarrar. Het is toch wel een beetje de sensatie van deze zomer, eh, deze man, deze Braziliaan. Hij staat al twaalf weken onafgebroken aan de kop van de top 40 met Ballada. En wij willen vannacht laten horen dat hij ook wat anders kan dan dansen. Dit zou zomaar eens zijn tweede single in Nederland kunnen worden. Bijna alle platen passen in de nacht. Er komt een eh, zacht zoet randje omheen... of er eh, glimmert juist een onverwachte duistere kant door de muziek. Met songs als deze van Johan Verminnen is er geen hij heeft het over 2 augustus aanstaande volle maan. Volle maan, en ik kan de slaap niet vatten. Volle maan, op de daken krijg je katten. Volle maan, jij wijkagent en sterren, spiet naar mij van verre. Volle maan buiten, als een pink door de ruiten. Volle maan, het is volle maan. volle maan. Die ik bewier ook in sonetten. volle maan. Die pas opduikt als het daar past. Gooi je boeken op de kleerkast, volle maan. Het is volle maan, volle maan. Doet me in mijn laarzen duiken, volle maan. Ik wil me aan de nacht verstuiken, volle maan. Zat mijn ziel binnenste buiten, als een pinkhoog door de ruiten. Volle maan, het is volle maan. van verminderde Volle Maan. Terug naar de live muziek. Ze waren strepenmeester bij Frits Spits op Radio 2. Dat betekent dat hij alle liedjes goed vindt op hun nieuwe akoestische album. En zo gul is hij maar zelden. Ze worden op vele plekken gevraagd om te spelen. Dat doen ze dan ook. En we zijn blij en verguld dat ze vannacht bij ons zijn. Hun nieuwe dubbelalbum heet Stripped and Full Circle. En ze zijn hier live met Everything Changes, The New Shining. summer nights, up until the sunrise. We would change the world and live forever, and all in one night. changing world's a little stranger every time I stop and Everything Changes van eh, The New Shining. Zometeen gaan ze weer verder met, eh, met live spelen. We gaan ook nog naar de nieuwe single luisteren. Maar we gaan eerst even praten met, eh, met twee van de heren. Met Xander Stok, zo heb ik hem aangekondigd. En hij vroeg me net, zeg, wie is die Xander Stok toch waar je het over hebt? Want ze noemen me Nax. En zo heet ik al heel lang. En we gaan ook praten met de bassist Arjan Nijman, beter bekend als Ar. En de heren zetten even de instrumenten weg. Het orkest gaat even verdrinken. drinken. We horen ook een enorme orkest erbij. Dat komt stiekem uit een doosje, maar het is wel echt, hè? Het is, eh, ja. het is allemaal echt, ja. ja. Uh, gaan wij ook geluid hebben? Ik denk, niet. <laughs> ik denk dat we dat gewoon zouden moeten doen. Oké. Ja, dat is, uh, het is, eh, mensen verdenken onze drummer ervan dat hij het live speelt. Dat zou die ook best kunnen. Maar eh, vandaag hebben we, hebben we een sequence meegenomen. En het, zijn, maar het zijn echte live eh, violen. Die eh, met de cd-opname hebben ongeveer 9 à 12 instrumenten die dat meespelen. Ja, het is zo fantastisch mooi geweest. Dus we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Ja, dus, het dus loopt allemaal mee. En de drummer speelt dan met clicktrack, dus dan, dan kan het ook. En dan kun je het dus allemaal meestarten. Geweldig is dat. Ja, het zijn overigens alleen de violen hoor. Voordat je denkt dat de hele plaat hier aan staat. Maar het zijn alleen de violen over het algemeen. Ja, ja, ja. ja. het nieuwe album, het is een dubbelalbum hè? Script en een full Circle. Het laat twee kanten zien van de nieuwe Shining. Eh, de heavy rock kant, die oefenen jullie al eh, een aantal jaren uit. En er is een eh, relatief nieuwe akoestische benadering. Ja, dat klopt. Waar komt die omslag vandaan? Dat is een heel lang verhaal. Ja, dan breng het even krachtig en kort, want een krachtig verhaal is het. Ja, ik ga dat in een nutshell proberen te doen. Ja. Ehm, wij zijn inderdaad van origine een heavy rock band. Daar zijn we al eh, heel lang mee bezig. Ehm, toen wij de studio in gingen was eigenlijk het idee om een eh, aantal nummers akoestisch te doen. Heavy tracks die we al hadden, om die mhm. in een akoestisch jasje te doen. En dat was onder andere Giel Belen, die had het ooit eens tegen ons gezegd van... joh, dat klinkt zo mooi. We, hebben ooit eens akoestisch gespeeld in zijn show. Die van, nou, dat klinkt zo mooi, daar moet je wat mee doen. Dus met die instelling waar we de studio ingegaan. die hadden we die tracks opgenomen akoestisch. En ik had echt zoiets van, ja, weet je wel, leger dan leeg kan het niet. Het is, eh, Dus ik zat in die studio en ik kreeg zo een inspiratie. En ik, toen ben ik gaan schrijven. En eh, voor de akoestische CD alleen al heb ik al meer dan 90 liedjes, eh, liedjes geschreven. Maar er kwam eigenlijk, waarom het akoestisch werd... was eigenlijk omdat het verhaal daarachter was zo heftig voor mij... Ehm, dat ik automatisch naar een akoestische gitaar greep... Eh, omdat het verhaal zo intiem is. En ik het verhaal achter de songs? Ja, of, het eh, verhaal achter de songs. Ja. En als ik dat heel even kort samenvat, want daar wil je heen natuurlijk. Ehm, het verhaal achter de cd is, achter stripped, achter de akoestische plaat is... is dat ik 17 jaar terug, eh, toen ik 17 was, heb ik op het punt staan om, om er een eind aan te maken. Ehm, ik, vind het nog steeds, ik ben nog steeds uncomfortable om erover te praten, maar ik ga mijn best doen. Ehm, uiteindelijk, eh, om een heel lang verhaal kort te maken... Eh, ik heb op dat punt eh, gestaan. Ik had alles al geregeld. En ehm, hoe koud het ook klinkt. En er was op de allerlaatste seconde eigenlijk... Ehm, flitste er iets door mijn hoofd van... je kan er nu een eind aan maken en dan is het over. Of je kan, hoe lullig dat ook klinkt eigenlijk nu... Ehm, iets gaan doen wat je nooit durfde te doen. Ja. Je bent of dood, zo simpel is het dan. Er komt ook heel weinig gevoel dan op dat moment nog bij kijken. Of je gaat iets doen wat je nooit hebt durven doen... of wat je niet weet wat je, of je het überhaupt kan. En als één ding, wat, wat gelijk in mijn hoofd eh, sprong was... Eh, het lijkt me zo verschrikkelijk machtig mooi om muziek te maken. Ja. Ik wist helemaal niet of ik het kon. Ik wist überhaupt niet of ik liedjes kon schrijven. En je eh, speelde, al, speelde je al gitaar? Of, voor dat moment? Of? kampvuurgitaar, hmm. weet je wel. En, maar componeren had ik nog nooit gedaan of wat, wat dan ook. En het leek me zo fantastisch mooi. En eh, dat heeft mij eigenlijk toen in leven gehouden. En daar ben ik uh, in gesprongen. Ik zat in VWO 6. Ik zou eh, chirurgie gaan doen. Ik was al ingeloten op Erasmus. Hmm. Ehm, het is allemaal overboord gegaan. Mijn ouders werden gek. En die hadden geen idee. Ik heb ze het ook pas een half jaar geleden eh, verteld. Dus ze hebben nooit echt begrepen waarom ik eh, als een idiote muziek ben ingegaan. Maar dat ben ik gaan doen en ik heb nooit meer teruggekeken. En ik dacht eigenlijk dat ik dat goed had eh, verwerkt. Totdat ik dus in de studio kwam en aan die liedjes begon. En toen kwam dat zo keihard terug. Dat eigenlijk mijn hele bestaansrecht daarop geënt was. En toen begreep ik ook waarom ik zo zelf destructief was. En dat ik, het enige wat boeide voor mij is muziek. Hmm. En dat, dat merkte ik ook in mijn vriendschappen en relaties en zo. En hoe ik met mezelf om, omging, dat was ook niet best. En daar ben ik over geschreven. En ehm, nou ja, dat, dat zijn uiteindelijk 15 liedjes geworden op Stripped. Op de akoestische plaat. En eigenlijk, eh, dat is helemaal niet met een commerciële instelling geweest. Dat was gewoon omdat het, het was zo intiem. Dat, en dan ga je niet naar een elektrische gitaar grijpen, want dat is zo groot. Dat is, mm-hmm. weet je wel, dat is jezelf over, overschreeuwen. En ik had iets te melden. Ik heb helemaal niet stilgestaan bij het feit of het, of het, of het op, op de radio kon... of dat het zou verkopen. Dat boeide me allemaal niks. Ik wist dat ik die plaat voor mezelf moest schrijven als therapie. En ironisch genoeg na jaren van ploeteren is dit onze doorbraak. En dat is... Eh, ja, is eigenlijk alleen maar mooi. Ik weet in ieder geval dat het echt is. En dat is, dat is voor mij heel erg belangrijk. Ja, dus je hebt je, de eerste 17 jaar van je leven heb je in de tweede 17 jaar van je leven verwerkt, zullen we maar zeggen. Tot, tot dit moment. Ja, het is eigenlijk een, eh, ja, een restart voor mezelf. Ja. Het is ook mezelf opnieuw uitvinden. Het is, het is, het is heel gek misschien, maar dat, eh, zo, zo voelt het ook. Ik moet ook weer zelf... Het, klinkt misschien dramatisch, maar zo voelt het wel. Ik moet opnieuw leren lopen. Mm zeg maar, die benen die ik al die jaren gebruikt heb, dat waren de verkeerde. Of in ieder geval de verkeerde instelling. En dat ben ik nu mooi eh, mondjesmaat aan het proberen. En dat gaat eigenlijk steeds beter. Gaat het nu goed met je? Ja. Het is ook niet zo... Eh, ik, heb, ik heb dat behoorlijk van me afgeschreven op die, eh, op die plaat. Dus het is niet zo... Het is wel zo dat als ik die liedjes weer speel dat zal met uh, nagelang tijd komen, weet je wel, dat je meer afstand ervan kan nemen. Want als je elke keer weer daarin eh, moet kruipen, dan eh, ga je elke keer een klein, klein beetje dood. En dat, maar dat gaat ook steeds beter, dus ja hoor, I'm doing fine. Ja, ja, ja. ja. Nou, je, je hebt steun aan je vrienden met wie je speelt, want jullie werken al een tijd samen. Arjen is erbij. Ja, wij werken echt al vanaf het allereerste begin eigenlijk ja, samen. Je bent de bassist. Ja, en, en er was natuurlijk nog een, nog een persoon die er ook vanaf het begin bij zat. Onze eh, drummer en eh, zijn broer. En ook een beetje mijn broer, want voelt een beetje als broers. Vincent. Maar het was wel tijd om die er eens uit te gooien, toch? Nou, dat eh, we, nou- we hebben nou Roel, dus, <laughs> ja, ja, met click track. Daar zijn we ook nou. hartstikke blij mee. Maar het was niet een kwestie van dat Vincent eruit gegooid is. Nee, nee, meer dat hij is, heeft, het besluit heeft genomen om ermee te stoppen. Je hebt er ook een verschrikkelijke lange adem voor nodig om, om dit vol te houden zoveel jaren met elkaar. Het was gewoon op. Het was gewoon op. Die had, zo, die had 15 jaar lang lopen knokken. En die was gewoon op. En die, eh, dat heeft hij ook gezegd. Het heeft hem heel lang eh, gekost. Ons ook trouwens. Want het is verschrikkelijk moeilijk als je al 15 jaar speelt. Niet dat de New Shining al 15 jaar bestaat. Maar we hebben zoveel bands met z'n drieën al gezeten. Mhm. Maar het was gewoon op. En eh, ja, ironisch genoeg gaat het daarna lopen. dat zal je altijd zien. Dus, eh, ja, maar goed, de, ook hij heeft meegebouwd aan hè, het succes wat er, eh, wat er nu is. Plaat nog in, plaat hij heeft nog dus, ja. Eh, oh ja, ja, ja kijk. we gaan even naar nummer luisteren. Dat draaien we van de plaat. Want het, was, het is technisch te moeilijk om het live uit te voeren. Heb ik het zo goed begrepen? Ja, nou, we zitten hier met een technisch tekort, inderdaad. Waardoor het, te weinig kanaaltjes. Ja. ja. Can't Make Up My Mind van Stripped of van Full Circle? Dat is van Stripped en dat is onze nieuwe single. Die op dit moment overgedraaid wordt. Oké, de The New Shining Can't Make Up My Mind. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin. Unlike everything I do, this one proves to be too hard to figure out for me. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some kind of clarity, but I just can't make up my mind but I just can't make up my mind. Oh, I got all the answers, and I know how to fix this. And how come I never get around to really doing it? And too many choices to make, and time is slipping away from me. Me and I don't see. Let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. If I could just. 每。 Shining, Can't Make Up My Mind. We praten met Nax en met R aan tafel. Gitarist, zanger en eh, bassist. Begin je het maken van een akoestisch liedje anders dan een heavy rock song? Weet je dat van tevoren? Ehm, eigenlijk zit er nog ineens zoveel verschil in. Ehm, ik zat, eh, we zaten donderdag bij 538 en die man die vroeg precies hetzelfde. Van, eh, is, dat, is dat een heel ander proces? En waarvoor kies je? Is het rock of is het akoestisch? En de grap is, dat maakt geen zak uit. Want eh, als ik een liedje schrijf, dan begin ik eigenlijk altijd akoestisch. Alleen, het is zelfs een heavy track, schrijf ik eerst akoestisch. Mhm. Want ik vind dat eh, een goed liedje is in, in de oorsprong moet je alleen kunnen zingen. Gewoon met één gitaar en met stem moet je een liedje kunnen zingen. Mhm. Als je al gelijk grijpt naar een uh, elektrische gitaar... die gaat iets baseren op een riff of op een lick of wat dan ook... dan wordt het heel erg lastig om een liedje over, overeind te houden. Dus dat maakt eigenlijk heel weinig uit. Dus, maar normaal gesproken ga ik dan door naar elektrisch bij dit was het gevoelsmatig, moest ik akoestisch blijven. Dus ja. eigenlijk voor het schrijven maakt het niet zo gek van uit. Nee. Jullie zingen Engels, dat is altijd zo geweest? Ja. En ehm, denk je dan ook in het Engels bij het maken? Ja, ik droom Engels. Ja? Het, ja ik droom heel veel liedjes. Dat is ook zoiets... Eh, ik dacht dat het normaal was en dat iedereen dat had, maar dat blijkt ook niet. En dat is nog maar het begin van wat mis is met mij. uh, <laughs> maar ik, tot zes uur. Dus ja, daarom. Nou, heerlijk. ik kan wel even een boekje open doen. <laughs> <laughs> Nee, eh, Engels. En, en ik, eh, ik denk Engels vaak en ik droom Engels. En dat, als ik liedjes droom, dan krijg ik ook vaak al een tekst door. En dan, dat is altijd Engels. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ja. Ben jij de enige songschrijver of eh, hebben jullie nog, werken jullie ook samen? Nee, hoe graag dat ik ook dat zou willen. Maar het is, door de praktijk is gebleken dat ik zelf dat ik de enige songwriter ben. Ik had altijd een soort Paul en John in, mijn hoofd gehad. Ja, met hem, met Arjen? Ja. ja. Maar hij was geen John. Hij was, eh, al heet hij wel heel, eh, wat, wat zit er, Johan Sebastian heet je eigenlijk? Het is, eh, nee, dat zijn mijn voorletters. Oh, ja. Ja. En hij komt er met een nieuw nummer. En hoe gaat dat? Als dat bij jullie, bij de rest van de band aankomt? Nou, dan, dan komt hij aan. Jongens, ik heb weer twaalf nieuwe nummers. Dat is gemiddeld op een avond. Ehm, dan speelt hij dat voor. En dan weet ik dat hij ook altijd kijkt naar de reactie van... hey, doet het iets met iemand? Ja. En, en ik, ik, ik, ik dorst dat niet te faken. En en eh, ja, er zitten af en toe gewoon gouden ideeën tussen. Krijg je gelijk een idee. Soms moet je er dus, moeite. dus, gaat hij het gewoon spelen en dan gaan nou, eh, doe maar wat. Kijk maar, kijk maar eens wat er gebeurt. En soms past hij zich aan aan de ideeën die wij hebben. En anders grijpt hij wel eens in. En, maar we komen er eigenlijk altijd wel ja, altijd weer goed uit, zeg maar. Ik maar het, bijna, was, het was voor het akoestische, sorry. het was voor het akoestische werk. Als je gewend bent in een heavy rockband te spelen... ja, dan is het een hele andere rol ga je dan vervullen als je akoestisch werk gaat maken. Mhm. Dus eh, ook, ja, ook de band moest zich opnieuw uit gaan vinden, zeg maar. Eh, je krijgt ineens zeeën van ruimte, maar die moet je wel heel zorgvuldig benutten, zeg maar. En dat was een verschrikkelijk leuk proces. Door het hele dramatische verhaal heen was dat natuurlijk ook wel gewoon, ja leerzaam. Het grappige is dat elke noot telt, akoestisch. Want je zou denken, mhm. tenminste ik dacht eigenlijk altijd van akoestisch is veel makkelijker. het is veel moeilijker. Het, het, alles telt. Zelfs de, eh, hoe, je een, hoe je een hi-hat slaat, hoe je, hoe je je gitaar invult... hoe hij zijn baslijnen invult. Het komt zo verschrikkelijk nauw. Ja. En live, als je een, een bak herrie maakt... dan wil ik niet zeggen dat het makkelijker is. Maar je hebt wel vaak, wat wij vaak ugge momentjes noemen... van <clears throat> even smokkelen, weet je wel, van hier en daar. Dat heb je akoestisch gewoon niet. Nee is gewoon, dat, dat is het of het is het niet. Ja. En was natuurlijk ook verschrikkelijk spannend om te kijken... ja, wat zouden de mensen ervan vinden natuurlijk. Ja, Want hoe gaat dat live? Hoe is het met je? Eh, met, uh, men is zo, gewend aan... Ja, dat, dat is die driemansformatie die altijd zo'n enorme bak herrie neer kan zetten... en zoveel energie van het podium af kan laten komen. En dat vraagt dan ook iedereen om... omdat ze natuurlijk ook die andere kant niet van ons kennen. Maar ja, dan zit je in de studio, je bent in opnames bezig... je hoort die liedjes terugkomen... en dan heb je eigenlijk gewoon diep in je hart heel veel vertrouwen van... ja, dit moeten mensen wel mooi vinden. Maar ja, het is toch altijd even afwachten wat men ervan vindt. En hoe gaat het? Ja, heel goed. Ja. Het, het idioot Met optredens, hoe, is, hoe werkt dat? Ja, het hele najaar. We hebben, ehm, we, hebben net eh, getekend sinds een week geleden... bij eh, een groot eh, boekingskantoor in Amsterdam, Agents. En we hebben al begrepen dat het hele najaar al vol zit. Dus we kunnen aan de bak. En... Maar het is, het is wel heel grappig, want het was wel spannend voor ons ook of uh, akoestisch uh, gevreten zou worden. Want we hebben best wel veel fans die van voor het harde werk komen. Maar uh, so far zijn de reacties dat zelfs de diehards gewoon echt gaan in eerste instantie zelf voor het akoestische werk. Ja. Dus ik denk dat we iets goed hebben gedaan. En dat is eh, alleen maar prettig om eh, te horen eigenlijk. Gaaf, ja. Nou, wij willen er graag ook weer naar eh, gaan horen. Ja. Neverending Song gaan jullie spelen. Ook voor het akoestische album? Ja, van Stripped ook, ja. Nou, neem je plaats in. Dan gaan we naar de luisteren. The New Shining. even kijken, we hadden Nax en we hadden Ar. Wat zijn de bijnamen van de andere heren? Evert en Roel? Evert en Roel gewoon. Dat is niet sexy, maar dat is wel zo. Sorry, nog eens een keer? Even ten Roel. Even ten rol, nou ja, dat, zijn toch geweldige eh, nicknames zijn dat. Insight eh, bijnamen natuurlijk. Neverending Song, ja. Ja, Song, ja. Ja, ze zijn er klaar voor. The New Shining, Neverending Song. Under the black of night Hiding from the light On a dark horse they ride No mercy in their eyes And I think This could be the end Under a blood-red sky I fall to my knees and cry A million voices scream wake up from this dream. Cause I know this could be the end tonight. Under marching feet, those running in the streets, and everywhere they go. Neverending Song, The New Shining. Zometeen zijn ze nog terug voor een live bijdrage in eh, de Nacht van het Goede Leven. We gaan terug naar de Floriade. De tweede Floriade uit de Nederlandse geschiedenis wordt gehouden in 1972, 12 jaar na editie 1. Ditmaal is de Floriade in Amsterdam en wordt deels gehuisvest in het Amstelpark... dat voor de tentoonstelling wordt aangelegd. De KRO maakt er een tv-programma over met de sublieme titel Tuin er is in... uitgezonden op 22 juli 1972. De tuinbouwexpo wordt hier in de eerste minuut finaal afgekampt... maar er blijft toch nog voldoende prettigheid over voor een uitzending van 24 minuten. De Floriade in Amsterdam is een tentoonstelling met voor- en tegens. De landeninzendingen vallen tegen. Alleen de Fransen hebben er iets van gemaakt. De stedeninzendingen hebben niets om het lijf. Veel bordjes bij bloemen en planten zijn onleesbaar. Eten en drinken op de Floriade is, op een enkele uitzondering na, duur en matig. Er wordt nergens bediend en verse koffie is niet te krijgen. Maar er valt toch nog wel veel te genieten. De kas met tropische planten is magnifiek. Maar er staat nergens vermeld dat ook in de tropen de flora wordt aangetast. Het tropische regenbos bijvoorbeeld, dat de helft van alle bosgebied op aarde beslaat, wordt ernstig bedreigd. De Verrekijker, een tv-programma van de NOS van 23 juli 1972... heeft meer plezier in de Floriade. Floriade 1972 Amsterdam. Dat is de naam van de grootste tuinbouwtentoonstelling die ooit ter wereld is gehouden. Zeven jaar geleden is men eraan begonnen te bouwen. En zo moesten er 15.000 bomen geplant worden. En maar liefst 10.000 verschillende soorten planten. Zo moesten onderaardse waterleidingen aangelegd worden... om 40 vijvers van water te gaan voorzien. Er moesten bruggen komen. En eigenlijk nog veel en veel meer. Te veel om op te noemen. Dit is Eva, met een mooie petje op van de Floriade. We gaan met haar in de volgende minuten zo even de Floriade doen. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè? Weet je wat? We laten je een paar hoogtepunten zien. En dan hopen we maar dat je binnenkort zelf naartoe gaat. En een van zijn hoogtepunt is het grote rad. Het rad met de panoramagondels. In deze panoramagondels, die zo'n 45 meter hoog gaan... krijg je een indruk van de enorme grootte van het hele park. We gaan met Eva in de karretjes. Nou, dat is wel nodig hoor, want de afstanden zijn te groot om in deze minuten rond te komen. Nu nog een stukje in de trein. Het treintje dat voert ons langs allerlei buitenlandse inzendingen. Voor de beplanten zijn hele schema's opgezet, zodat er gedurende de hele tentoonstelling bloemen te zien zijn. Vandaag zijn dat de rozen onder andere en straks de asters en de dahlia's. Van die buitenlandse inzendingen moet ik toch nog even Japan noemen. Japan stuurde hele kleine boompjes. Ze zijn ontzettend oud en vreselijk kostbaar. Helemaal niet duur zijn deze planten in de kruidentuin. De zogenaamde artsenijhof. Als je ze droogt, kan je er thee van zetten. En dat is goed voor je gezondheid. Nee, je hoeft je op de Floriade beslist niet te vervelen. Want er is zeer veel te beleven. Dus laten we zeggen, tot ziens op de Floriade. De Floriade van 1972. De andere edities komen in de volgende uren aan bod van de Nacht van het Goede Leven. We gaan nog een keer terug eh, naar eh, de band van dit eerste uur, The New Shining. Nax, R. Evert en Roel. Twee gitaren, één bas en drums. En ze spelen nu eerst Burning Down Love. Fruitless desires burning me down, spin me in circles till I hit the ground, leaving me breathless. Kiss me, scar. All that I'm feeling is burning. gone. Lay down beside me, it's you that I want. Drown me in sorrow, darkness reveal. I found my deception in all that I feel. I try not to feel close to you, but nothing else matters but you. Oh, this love is burning and higher we fall. Love, you see, has left over me. I've come full circle, but no one can see. Shut down into the tree. Down Love. Dat is al een nummer van eh, het, eh, het Full Rock album, zullen we maar zeggen. Full Circle, maar hier eh, in een uh, fraaie akoestische versie. We hebben nog één nummer te goed van The New Shining. Above the Storm. They say you better keep your head down and just wait it out. Well, they cry for the sun to come out and save the day. When dark clouds roll in and the rain comes pouring down, they run and hide, but not all flying above the storm. Not us, we're flying above the storm. can take it on. When dark clouds roll in and the rain comes pouring down. Above the Storm van uh, The New Shining live in de Radio 1 studio. Geweldig bedankt eh, voor eh, het komen, heren. Fantastisch om het live te horen. op thenewshining.com is meer te lezen over de band en waar zij spelen... en waar hun dubbelalbum Stripped en Full Circle verkrijgbaar is. Ja, deze die had Martijn eigenlijk vorige week moeten draaien. Want het zijn eh, zeven zondagen zonder Adeline. Maar de remplaçanten proberen het zo goed en divers mogelijk in te vullen. Nou, is dus dit eerste uur al aardig gelukt, eh, denk ik. Hier is Blue Highway, Seven Sundays in a Row. she fell Sundays in a row. Seven Sundays in a row he's been in church. A little hard to recognize in his time starched white shirt. There's a battle raging in his troubled soul. God's one seven Sundays in a row. There's a little Billy Sparks inside us all. But as long as we believe, there's always hope. More than seven Sundays in a row. Seven Sundays. in his tie starched white shirt. There's a battle raging in his troubled soul. God's won seven Sundays in a row. There's a battle raging in his troubled soul. seven Sundays in a row. Seven Sundays in a row van Blue Highway. De New Shining eh, is aan het afbreken. Ik heb net even het vijfjarenplan eh, gehoord. Het eh, begint in Nederland, dan gaat het naar Duitsland. En nou, binnen vijf jaar zitten ze in Amerika. Dus uh, ga naar ze luisteren en ga naar, naar ze kijken nu het nog kan. De New Shining was dat. Eind van de show tussen vijf en zes hebben we de Backbeat Collective. Dus alle reden om wakker te blijven. En daartussen gebeurt ook nog heel veel in de nacht van het goede leven. Zometeen zijn we er weer. Tot straks. Cairo's Nacht van het Goede Leven.